Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische grondtroepen hebben met luchtsteun de aanval ingezet in de Gazastrook, meldt het Israëlische leger op Twitter. Onduidelijk is of er sprake is van een invasie. Een legerwoordvoerder zegt volgens persbureau AFP dat militairen het Palestijnse gebied zijn binnengetrokken, maar in Israëlische media wordt dat tegengesproken. De afgelopen dag bestookten Israëlische tanks en artillerie al doelen in de Gazastrook. Palestijnse families vluchten weg uit het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gazastad. Een groep van 200 mensen zou onderdak hebben gezocht in een school die is gebouwd door de Verenigde Naties. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel denken veel medici en epidemiologen ten onrechte dat besmettelijke druppels binnen anderhalve meter op de grond vallen. Dat is gewoon fout, zegt een van de auteurs. De uitvinder van de lijm op de beroemde post-it blaadjes is overleden. Spencer Silver ontwikkelde de substantie in 1968 om briefjes aan elkaar te kunnen plakken zonder dat er lijm op achterbleef. Een collega gebruikte de lijm een paar jaar later om te voorkomen dat zijn boekenlegger in de kerk steeds uit zijn liederenboek viel. Het idee voor de kleefbriefjes volgde snel. In 1974 kwamen die op de markt onder de naam Press Peel. Pas nadat de naam werd veranderd in Post-it... werden de briefjes een wereldwijd succes. Spencer Silver was 80 jaar. Het weer.